2 uur. Gert Buk met het NOS-journaal. Het OM eist vier jaar gevangenisstraf, van één jaar voorwaardelijk... tegen een oud-medewerker van een kinderdagverblijf in Bussum. De 50-jarige man zou begin jaren 90 een dochtertje van kennis hebben misbruikt. En hij wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. Er zijn geen bewijzen dat hij die zelf ook maakte, zegt het OM. De politie van Londen heeft een verdachte opgepakt... na een steekpartij bij het hoofdkwartier van Sony Music. Twee personen zijn gewond geraakt. Een man zou de twee hebben aangevallen met een machete. Wat het motief was voor de aanval is niet bekend. Volgens de politie had het niets te maken met terrorisme. Uit voorzorg is het pand van Sony ontruimd. Overnamekandidaten voor het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam... hebben nog een paar dagen om zich te melden. De curatoren verwachten wel dat een doorstart lastig wordt. Samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis bekijkt ze ook wat er moet gebeuren... als een doorstart van het slotenvaart niet van de grond komt. De PSV-fan die in augustus in het PSV-stadion... bij de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal... een verstandelijk gehandicapte Feyenoord-supporter sloeg... heeft een geldboete gekregen van 750 euro. Ook mag hij twee jaar niet bij het stadion komen... en moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen. Volgens de rechter valt de straf hoog uit... omdat de gehandicapte Feyenoord-fan een kwetsbaar slachtoffer was en omdat de PSV er eerder was veroordeeld voor vechtpartijen buiten het voetbal. De Britse politie onderzoekt antisemitische uitingen binnen de Labour-partij. Een Londense radiozender heeft een intern partijdossier... met 45 meldingen over antisemitisme door partijleden...